Het is zo gezellig hier. Iedereen heeft zo'n plezier. Mooie meid die naar me lacht. Maar als ik naar huis loop, alleen in de nacht, dan denk ik aan jou, dan droom dan droom ik van jou, dan wil ik je zo. Dan mis ik je zo. Lieveling, kom weer terug. Niet pas dan maar sla je armen om me heen. Heel ver weg ben je Ach, we hadden het zo goed. En wat waren we verliefd. Er kwam maar geen einde aan. Ik blijf hier even staan en ik kijk naar de maan en dan denk ik. je zo, dan denk ik aan jou, dan droom ik van jou, dan wil ik je zo, dan mis ik je zo, dan